Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. De luchtverkeersleiding van de luchtmacht kampt met een personeelstekort. Het lukt daardoor niet altijd om de wettelijke taken uit te voeren. Tot gevaarlijke situaties heeft het nog niet geleid... hoewel traumahelikopters soms s'nachts niet kunnen opstijgen. Militaire luchtverkeersleiders verdienen veel minder... dan luchtverkeersleider in de burgerluchtvaart. Het hoofd van de Centrale Bank van Letland is opgepakt in een onderzoek naar mogelijke corruptie en witwassen. Waarvan hij precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. Vanwege zijn functie als bankpresident van Euroland Letland is Rimsevich ook lid van het bestuur van de Europese Centrale Bank. De ECB wil niet op zijn arrestatie reageren. De Letse minister van Financiën heeft hem gevraagd in afwachting van het onderzoek terug te treden. In de Letse bankensector komen de laatste jaren geregeld corruptie- en witwaszaken aan het licht. In de Franse Alpen zijn een man van 44 en zijn 11-jarige dochter uit Parijs bij het skiën om het leven gekomen. Ze werden buiten de piste getroffen door een lawine. Eerder vandaag werden in Zwitserland 10 mensen vermist, acht bleken ongedeerd, twee mensen raakten licht gewond. In Amsterdam-Zuid is een gedenkteken onthuld ter herinnering aan de leerlingen en leraren van twee Joodse scholen die in de Tweede Wereldoorlog werden gedeporteerd. Tussen 1941 en 1943 gingen zo'n duizend Joodse kinderen naar de scholen in de rivierenbuurt. Veel van deze kinderen en hun leerkrachten werden uiteindelijk gedeporteerd en keerden niet meer terug. Op een plaquette op het voormalige schoolgebouw staat onder meer Wij mogen hen nooit vergeten. Het was de bedoeling om de namen van alle leerlingen en leraren op het gedenkteken aan te brengen, maar veel namen bleken niet meer te achterhalen. Daarom is ervoor gekozen helemaal geen namen te vermelden. Het weer, de bewolking neemt toe, maar het blijft droog. In het oosten vriest het nog licht. Morgen is het meestal bewolkt, met eerst in het noorden mogelijk lichte regen of motregen. Later ook in het zuiden en westen van het land. Het 5 tot 7 graden. Vanaf dinsdag schijnt de zon vaker.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 Een rondreis, een muzikale rondreis rond de wereld en ja, ook in dit programma weer nieuw, vier nieuwe albums. En volgende week ook. En zo gaat het bijna misschien wel door. Wie zal het zeggen? Laten we eens even kijken. Ons eerste album is... Ehm, nou, dus eigenlijk het tweede album waar we gaan naar luisteren... is Silent Whispers van Cave Carandish. Carandish. Um, ehm, een beetje Indische meneer, denk ik. Maar wel op piano. Ja, eh, wat zeg ik? Een vleugel. En daar heeft hij een, eh, een heel mooi album voor gemaakt. Eens even kijken, dan het allereerste album waar we naar gaan luisteren. En dat is een oude bekende van ons, James Asher en Arthur Hill. En James Asher, die ehm, ja, is een goede bekende. Die eh, maakt al twintig, misschien wel langer nog, uh, New Age muziek. Maar wel speciale New Age muziek. Ritmische New Age muziek. Veel drums en zo heet dit album ook. Drum Distillery. En daar... Eh, nou, en, ik heb hem, eh, tenminste, hij, eh, hij mailde mij. Ja, hoe is het mogelijk? En zo'n grote artiest. En ehm, nou, met het eh, verzoek of hij een, een paar verhaaltjes mocht insturen. En ook het, de inleiding van dit album. Nou, laten we daar maar eens even naar gaan luisteren. Hi, this is James Asher on Peaceful Radio. 15 years ago, I met Arthur Hull. and each year since then we've met up to co create and write music in my studio together. We've made three albums together Sounding the Stones, Alchemist's Almanac, and Universal Grooves Play Along, plus a bunch of EPs including Ambient Inclusions and Who's Counting? Arthur is a supremely playful character, sometimes mistaken for an elf. Letting our imaginations run free, we come up with all kinds of atmospheric scenarios and end up with an intriguing mix of tracks that even we couldn't predict when we set out. So we hope you'll enjoy our latest audio adventure, Drum Distillery, and I think one of our very finest. James Asher, and you're listening to Peaceful Radio. please visit my website, www.purplepiano.com. I had worked many years on my own, clearing dead wood in a western zone. But for all of my effort, my brain turned to desert, where the buzzards wouldn't leave me alone. I lost almost three stone. Eaten with worry, I was picked to the bone. For six months or more, I was consumed with despair. I locked my front door and wouldn't go out anywhere. At night I was tossed in my bed by a fever going on in my head. I was famished and weak, and I found little sleep, and the little I found full of dread. For my dreams were all fed, and that terrible blight that wanted me dead. was no better for me. No let up in anxiety. But at dawn in the sunlight, someone called me outside, and out there I started to see.